Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In een woning in Verdingen heeft de politie een cocaïnewasserette ontdekt. In de woonkamer, keuken en badkamer werden grote bakken met benzine en ammoniak gevonden. Daarmee wordt cocaïne gehaald uit kruiden. De drugs waren in het buitenland in de kruiden opgelost en vervolgens naar Nederland gesmokkeld. Ook werd ruim 2 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. In het huis in Vlaardingen zijn vijf verdachten opgepakt, onder wie drie broers. Als een ambtenaar weigert homo's te trouwen, hoeft hij of zij niet te worden ontslagen. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief van die strekking. In elke gemeente moeten homo's kunnen trouwen en verder wil het kabinet zich niet bemoeien met de kwestie. Bij een ontslag, omdat een ambtenaar geen homo's wil trouwen, moet uiteindelijk de rechter daarover beslissen, staat in de brief. Het aantal doden door het geweld tegen betogers in Syrië is gestegen tot boven de 3000. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN gezegd. De demonstraties tegen president Assad begonnen half maart. Volgens de VN-commissaris glijdt Syrië af naar een burgeroorlog. Ze riep de wereld op om onmiddellijk maatregelen te nemen om burgers in Syrië te beschermen. Unilever neemt de Russische cosmetica-producent Kalina over. Met de overname is zo'n 390 miljoen euro gemoeid. Kalina is in Rusland de grootste producent in persoonlijke verzorging. Bij het bedrijf werken 1900 mensen. Unilever krijgt in eerste instantie 82% van de aandelen in handen. In Tel Aviv heeft een man vannacht het monument voor de vermoorde Israëlische premier Rabin besmeurd. De politie heeft de man van 27 opgepakt. Hij gooide witte verf over het monument en spoot er een oproep op om de moordenaar van Rabin vrij te laten. Het monument van Rabin staat op de plek waar hij in 1995 werd doodgeschoten. Het weer volop zon met in het noorden wat sluierbewolking en 13 graden.